Geert Wilders opgeroepen de stekker uit het kabinet te trekken. Bij een ledenvergadering in Amsterdam benadrukte Cohen dat de PVV het in cruciale kwesties als Griekenland en de pensioenhervormingen oneens is met het kabinet. De regering voert een totaal andere koers dan de PVV voorstaat, zei Cohen. Minister Rosentaal heeft de Palestijnse president Abbas opgeroepen af te zien van het plan om volgende week het VN-lidmaatschap aan te vragen. Volgens Rosentaal dragen eenzijdige verklaringen niet bij aan een oplossing. Abbas wil de kwestie volgende week in stemming brengen in de algemene vergadering van de VN. Israël, gesteund door de Verenigde Staten, verzet zich daartegen. Volgens Israëlische media is Israël wel bereid de Palestijnen een hogere status bij de VN te geven. Op Schiphol is een Nederlander aangehouden die nog een flinke boete moest betalen. Maar de chaussee ontdekte bij de controle dat de man nog 36.000 euro aan justitie was verschuldigd wegens valsheid in geschriften. De Nederlander, die in België woont, pinde meteen het totale bedrag en mocht daarna zijn weg vervolgen. FNV Bouw heeft ingestemd met het pensioenakkoord. Een grote meerderheid van de bondsraad was voor de afspraken. Die zijn gemaakt door werkgevers, werknemers en de overheid. Van die 19 bonden zijn de twee grootste en een kleine tegen. Het pensioenakkoord staat dat de pensioenleeftijd naar 67 jaar gaat. En dat die later mogelijk nog verder wordt verhoogd. De PVV is teleurgesteld over de brief van minister De Jager over de gevolgen van de Griekse crisis. PVV-leider Wilders constateert dat de brief geen antwoord geeft op wat plan B is voor het kabinet. Hij wil weten wat het kost om Griekenland te blijven steunen en wat het kost als de financiële hulp onmiddellijk stopt. Minister De Jager zei eerder dat de cijfers te onzeker zijn om openbaar te maken.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 Aflevering 37, vandaag de 16e september van 2011. De lijst bestaat uit 19 eh, stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Twee nieuwe binnenkomers in handen van David Guetta, Nicki Minaj, Turn Me On en Bruno Mars, Marry You. Ruimte werd gemaakt door Rihanna, California Kingbed na 18 weken en eh, Cascada San Francisco na 16 weken. Zelfs daar net voor het nieuws kwam die voorbij. Jennifer Lopez, Papi, 10 plaatsen ging die omhoog. Pitbull, Neo, Everjack, Nayer, Give Me Everything Tonight zakken 13 plaatsen. Zijn daarmee de snelste daler. Maar staan wel al 20 weken in de lijst en daarmee ook weer het langst genoteerd. Dus ook goed nieuws voor hun. De geschiedenisboek 16 september, ze staan er vol. 1963, de oprichting van Maleisië. Gefeliciteerd Maleisië vandaag. Papua Nieuw-Guinea, dat wordt onafhankelijk van Australië in 1975. En 16 september 2000, Marcel Wouda die eh, zwemt een Nederlands record op de 100 meter schoolslag. Dat is dus in de geschiedenisboeken van 16 september. Terug naar 2011.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 Maar voor Beyoncé, Betting I Never Had in de tiende week gaat zij omhoog van 19 naar 15. En ook deze mannen doen het weer goed. Stereo Hard, Jim Clay's Heroes, Adam Levine. In de zevende week omhoog van 17 naar 13.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 Rio en de Miss Sunshine in de vijfde week omhoog van 15 naar 12. De Jim Clazeros en om Levine ervoor en de Stereo Hearts. Zeven weken in de lijst en omhoog van 17 naar 13. Drie zittenblijvers deze week in de lijst. Eén daarvan blijft zitten op nummer 11. Dit is van Jessie G. En in de negende week eh, blijft zij dus staan op nummer 11 met de single Nobody's Perfect. It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I seem to fuck up. Yeah, I forget about the consequences. For a minute there, I lose my senses, and in the heat of the moment, my mouth starts growing, the words start flowing. Oh, but I never meant to hurt you. I know it's time that I learned to treat the people I love like I van 10 oh, eindigend op nummer 20. Een verdubbeling dus voor uh, eh, Zak Noel, Loca People, What The Fuck. In de twaalfde week zakken van 10 naar 20. James Morrison, Slave To The Music. In de derde week omhoog van 28 naar 19. Van 16 zakken naar 18 in de elfde week. Bad Meets Evil en Bruno Mars, Leiders. Coldplay, Every Teardrop Is A Waterfall. In de vijftiende week zakken ze 8 plaatsen naar 17. 26, vorige week. 16 deze week. En met die 10 plaatsen de snelste stijger. Dat is J-Lo. Haar single Papi staat nu 5 weken in de lijst. Beyoncé, Best Thing I Never Had. In de tiende week week omhoog van 19 naar 15. Van 21 naar 14 in de zevende week Ina en Florida, de Club Rocker. In de zevende week ook de Jim Place Heroes en Adam Levine, Stereo Hearts van 17 omhoog naar 13. Rio Miss Sunshine in de vijfde week omhoog van 15 naar 12. En Jesse G blijft zitten met Nobody's Perfect op nummer 11.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 In zes weken omhoog van 14 naar eh, nummer 10. Ondertussen alweer half vijf op deze vrijdagmiddag tijd voor... Uh... Eh, CFM, Westkust, weerbericht. Vandaag profiteren we van een hoge drukgebied uh, Pola en dat zorgt voor aardig weer. De zon schijnt flink, maar er trekt zo nu dan ook een uh, over. Het blijft gelukkig wel overal droog en de temperatuur loopt op naar 19 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we dan de afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er kan een enkel buitje vallen, maar echt veel zal dat niet zijn. Het komt af naar 13 graden en de wind die gaat uit het zuidwesten waaien. Dat alles bij een overwegend matige kracht. Morgen beginnen we de dag met geregeld zonneschijn, maar geleidelijk neemt de wolking toe. Op nadruk van een storing en in de loop van de middag komt er dan zelfs tot enkele buien. De zuidwestelijke wind die waait over land matig en eh, krachtig aan zee. De temperatuur stijgt morgen naar een graad of 17. Zondag dan ook weer geregeld zonneschijn, maar het eh, draait vooral om buien. En deze buien kunnen gepaard gaan met onweer. zuidwestelijke wind waait eh, matig over land, vrij krachtig aan zee. Temperatuur zondag zal niet meer worden dan een graadje of 15. Het ritme van Zandvoort. Short van Dam. Ladies and gentlemen, let's go. En wij gaan verder met de lijst van Europa.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 Wie dat is, dat hoor je pas even voor de klok van 5 uur. We gaan wel eh, de top 5 in. Doen dat meteen met de nummer 5. Vorige week stond deze nog op 12 nu, dus uh, eh, 7 plaatsen omhoog naar die nummer 5 positie.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 It's my party, dance if I want to. We can get crazy. Omar en Danza Kodoro. Nummer 1 vorige week nog deze week zakken dus naar buiten de top 3 zelfs. Plek nummer 4 is voor hun uh, de geldige plek vandaag, zeg maar. Dat alles in hun tiende week. Kijken wij voordat we top 3 in gaan nog even snel achterom. Vinden we op 5 Hot Shell Raid Tonight Tonight. we gaan omhoog trouwens van 12 eh, naar 5. Dat alles in de zesde week. Crystal Fighters, de plaats blijven zitten op nummer 6 in de negende week. De 12 weken in de zakken van 4 naar 7. Jennifer Lopez, Lil Wayne, I'm Into You. En Snow Patrol Call It Out in the Dark blijft staan op nummer 8. Ondertussen alweer 7 weken in de lijst. 13 weken in de lijst Maroon 5. Christina Aguilera Moves Like a Jagger. En ze zakken ook van 5 naar 9. Lloyd, Android 4000 en Lil Wayne, The Dedicated To My Ex. In de zesde week gaan zij eindelijk tot top 10 in. Van 14 namelijk omhoog naar nummer 10 nog drie platen te gaan voor je, waaronder dus de beste plaat deze week van Europa. Welke dat is, dat hoor je even voor de klok van 5 uur. De top 3 beginnen we met nummer 3. In handen van eh, Rihanna. Zeven weken in de lijst, afkomstig van 7. Nu dus naar 3. Dit is Mendown. Down. out my mind. I need to get out of sight, but I end up behind. But Let me get down. 3 deze week een plek hoger, dus naar 2. Shakira, Pitbull en Rabiota. Ondertussen trouwens alweer 10 weken lang in de lijst terug te vinden. Een weekje korter in de lijst staan de Red Hot Chili Peppers. Vorige week op 2, deze week eh, omhoog naar de beste plek in Europa.